Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Bij een huis in Breda was zondagavond rond 10 uur een explosie. Onduidelijk is wat er precies is ontploft. Buurtbewoners melden dat het geen erg grote knal is geweest. Niemand raakte daarbij gewond. De politie doet onderzoek rond de woning. In Iran zijn meer dan 260 mensen opgepakt die demonstreerden tegen het regime, melden lokale Iraanse media. Zaterdag was het precies een jaar geleden dat de Iraanse vrouw Masa Amini overleed in haar cel. Ze was kort daarvoor opgepakt omdat ze haar hoofddoek te los droeg. Om haar en andere slachtoffers van het regime te herdenken gingen mensen dit weekend de straat op. Met de ruim 260 aanhoudingen willen de Iraanse autoriteiten nieuwe protesten voorkomen. De Britse omroepen BBC en Channel 4 en het moederbedrijf van productiemaatschappij Endemol... doen intern onderzoek naar hun oud-presentator Russell Brand. Gisteren werd bekend dat de komiek wordt beschuldigd van verkrachting en ander seksueel wangedrag. Bij de omroep en de productiemaatschappij maakte Brand radio- en televisieprogramma's. De beschuldigingen maken veel los. Collega-komieken, lagerhuisleden, ministers en mediawaakhonden reageren geschokt. Russell Brand spreekt alle beschuldigingen tegen. Ajax doet aangifte tegen een aanhanger van FC Twente. Die riep na afloop van de wedstrijd tussen de clubs racistische opmerkingen naar Ajax-spits Brian Brobby. Dat gebeurde bij de spelersbus van Ajax die klaar stond om te vertrekken naar Amsterdam. Een verslaggever die erbij was zegt dat Brobby zeer ontdaan was. De technisch directeur van FC Twente ging na het incident de spelersbus van Ajax in om zijn excuses aan te bieden identiteit van de man die racistische opmerkingen maakte is bekend. Hij krijgt per direct een stadionverbod. Het weer. In de loop van de nacht komen vanuit het zuiden buien. Daarbij zit ook onweer. Plaatselijk kan er veel neerslag vallen. Het wordt niet kouder dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. talking. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before, where you come from? You got a fat bum bum. I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care care, that's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and wine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble will find me anywhere, trouble will find me, trouble still find me. It's okay, girl, bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got leg carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't, I, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up the posh girl get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance.